4 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat zich persoonlijk inzetten... voor het herstel van de vertrouwen van de politieagenten in de eigen organisatie. Ook gaat hij zich bemoeien met het op de rit zetten van de nationale politie. Vanochtend bereikte de minister met de politiebonden een akkoord over een nieuwe CAO. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over werkdrukverlichting... doorgroeimogelijkheden en ouderenbeleid... beleid. Verder krijgen politiemensen er in drie jaar tijd ruim 8% salaris bij. De 16-jarige jongen die vanochtend na een schietincident op een school in Roermond werd aangehouden, had allerlei wapens bij zich. Het gaat om een lichtgeweer, een gasalarmpistool, twee messen en een bel, meldt de politie. De scholier werd opgepakt nadat hij zowel binnen als buiten de school had geschoten, mogelijk vanwege een ruzie met een andere leerling. Niemand werd geraakt. De Hoekse Lijn, de nieuwe lightrailverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland, loopt opnieuw vertraging op. De beveiligingssoftware is nog niet klaar. De ombouw van de trein naar een metroverbinding had in september vorig jaar klaar moeten zijn, maar de eerste passagiers zullen nu op zijn vroegst eind januari mee kunnen. Eerder werd bekend dat de vertraging 90 miljoen euro extra kost. De Rotterdamse wethouder Pex Langeberg moest vanwege het debakel aftreden. Minister Schouten roept mensen op om geen vlees meer te nemen uit Oost-Europese landen waar Afrikaanse varkenspest is geconstateerd. De producten zouden besmet kunnen zijn en de ziekte naar Nederland kunnen brengen. Schouten heeft vanochtend spoedoverleg gevoerd met diverse landbouworganisaties en met de provincies nadat in België Afrikaanse varkenspest was aangetroffen bij wilde zwijnen. De ziekte is zeer besmettelijk en dodelijk voor alle soorten varkens. Mensen kunnen geen varkenspest krijgen. Het weer vrij zonnig met geleidelijk ook stapelwolken. In het noordwesten en noorden meer wolken en een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw kans op een bui, zon en een graad of 18.